Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De agent vanmorgen vroeg het vuur geopend op twee scooterrijders. De twee gingen er vandoor toen de agent ze op het Java-eiland wilden aanhouden voor een controle. Ze reden een parkeergarage in. Daar werden ze klemgereden en ontstond een vechtpartij waarbij de agent zijn wapen gebruikte. Beide mannen wisten te ontsnappen. Eén op de scooter, de ander te voet omdat er in de parkeergarage geen bloed is gevonden, gaat de politie ervan uit dat de twee mannen niet zijn geraakt. De verdachten zijn nog steeds spoorloos. Het noodlijdende Griekenland stapt niet uit de eurozone en gaat ook niet failliet volgens EU-president e Van Rompuy. Vanavond overleggen de ministers van Financiën van de eurozone over nieuwe leningen aan de Grieken. Volgens Van Rompuy hebben de Grieken geen andere keus dan de bezuinigingen door te voeren die de EU en het IMF eisen. Het Syrische leger richt volgens ooggetuigen controleposten op aan de grens om te voorkomen dat burgers naar Turkije vluchten. Tientallen mensen zouden zijn gearresteerd. Verder zouden de militairen de laatste bakkerij die de regio nog van brood voorzag in brand hebben gestoken. Ook zou het leger vluchtelingen die zich schuilhouden in de velden proberen uit te roken. Door de overstroming in het oosten van China zijn volgens de autoriteiten meer dan 5,5 miljoen mensen getroffen. Ook stijgen de voedselprijzen doordat landbouwgronden onder water staan. Door hevige regenval zijn grote delen van de provincies Zhejiang en Hubei overstroomd. Meer dan 7000 huizen zijn ingestort, ongeveer een half miljoen mensen zijn geëvacueerd en circa 1000 bedrijven hebben hun activiteiten gestaakt. Onder meer doordat wegen en spoorverbindingen zijn versperd. Voorlopig wordt de directe financiële schade geschat op 6 miljard yuan. Dat is ongeveer 650 miljoen euro. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer en windstoten. Aan zee krachtige wind tot hard, van, dus windkracht 6 tot 7.